Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OM komt met nieuwe instructies voor opsporingsonderzoeken tijdens militaire missies. Directe aanleiding is een zaak uit 2004 toen een Nederlandse luitenant in Irak... bij een controlepost een Irakees doodschoot. Hij ging vrij uit, maar volgens het Europese Hof had het OM daarbij grote fouten gemaakt. Daarom wordt nu duidelijker opgeschreven hoe dodelijke schietincidenten moeten worden onderzocht. Maar het OM ziet geen reden om de luitenant alsnog te vervolgen. Op de snelwegen naar Rijswijk hebben vandaag lange files gestaan... door Turkse Nederlanders die op weg waren naar het stembureau. Volgende week zijn er verkiezingen in Turkije... en zo'n 240.000 Turkse Nederlanders mogen ook stemmen. Wie dat in Nederland wil doen... kon de afgelopen drie dagen terecht in Deventer en Rijswijk. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... stond daardoor aan het eind van de middag een file van 12 kilometer. Ook op de A4 stond het vol. Turkse Nederlanders die de afgelopen dagen niet hier hebben gestemd... kunnen dat volgende week alsnog doen in Turkije. Bij Emmen is een man verdronken toen hij zijn dochters wilde redden. Hij fietste langs de grote rietplas en zag hoe de meiden met hun zeilbootje omsloegen. Hij dook in de recreatieplas en verdween na enige tijd onder water, terwijl zijn dochters zelf de kant wisten te bereiken. Ze werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten begonnen een zoektocht naar de vader. Twee uur later werd in de plas bij Emmen zijn lichaam gevonden. Vitesse heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen thuis met 5-2 van Heerenveen... na een 2-2 gelijkspel afgelopen donderdag. Dat betekent dat Vitesse meedoet aan de derde voorronde van de Europa League. Die wordt gespeeld op 30 juli en 6 augustus. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht kan alleen in het oosten en zuidoosten nog regen vallen. Minima rond 8 graden. Morgen eerst veel bewolking. Smiddags is er af en toe zon, maar ook nog kans op een bui.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 la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.